met het NOS-journaal. Justitie in Duitsland gaat ervan uit dat de dodelijke beschieting in Hanau... een extreemrechtse aanslag was. Gisteravond opende een man het vuur in twee shisha-lounges in de stad. Negen mensen kwamen om het leven. Een aantal mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers is een onbekend aantal mensen van Koerdische afkomst. De dader werd later thuis doodgevonden en daar lag ook zijn dode moeder. Volgens de krant Bild is er een afscheidsbrief gevonden met extreemrechtse teksten. Het lijkt erop dat de politie laat ter plaatse was... na het dodelijke incident gisteravond in een zorginstelling in Wageningen. Tegen Omroep Gelderland zeiden omwonenden dat ze meerdere malen de politie hadden gebeld... maar dat er gezegd was dat er niet genoeg auto's beschikbaar waren. Bij het incident vielen behalve de doden ook twee gewonden. Het zou gaan om twee begeleiders. Ook over het dodelijk slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt wat zich in de Wageningse zorginstelling heeft afgespeeld. De Amerikaanse hotelketen MGM Resorts is slachtoffer geworden van een grote aanval door hackers. Die maakte afgelopen zomer gegevens buiten van zeker 10 miljoen mensen. Ook de gegevens van zanger Justin Bieber en Twitter-topman Jack Dorsey zouden zijn gelekt. MGM denkt dat er geen financiële gegevens of wachtwoorden zijn buitgemaakt. Een Braziliaanse senator die was ingereden op een blokkade van stakers... is neergeschoten en zwaar gewond geraakt. Politieagenten in de Oost-Braziliaanse stad Sobral... waren dinsdag in staking gegaan. Ze eisen loonsverhoging. De senator was daar zo kwaad over dat hij met een graafmachine... de blokkade wilde doorbreken. Op filmbeelden is te zien dat de ramen van de graafmachine kapot werden geschoten. De senator werd in zijn borst geraakt en ligt nu in het ziekenhuis. Het weer bewolkt en af en toe miezer. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 10. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen klaart het op, dan is het zo goed als droog...